Eerst een Klomp met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn in Nederland 80 mensen om het leven gekomen door verdrinking, meldt het CBS. Dat zijn er 27 minder dan in 2020. Dat was een jaar waarin er relatief veel mensen verdronken. De meeste verdrinkingen waren in open water en onder de slachtoffers zijn veel migranten met een niet-Europese achtergrond. De politie krijgt van miljoenen mensen automatisch updates van persoonsgegevens binnen. Zo blijven gegevens als een verhuizing, een huwelijk of geboorte beschikbaar in de politiesystemen. Ook als dat inmiddels al lang niet meer nodig is voor een zaak. Dat blijkt uit een intern document van de politie dat de krant Trouw in handen heeft. Binnen de organisatie zouden al jaren zorgen zijn over het bijhouden van de gegevens. Oekraïne zegt dat het nooit de kraan zal dichtdraaien om de doorvoer van Russisch gas naar Europa te stoppen. Eerder waren er geruchten dat er iets met de pijpleidingen kan gebeuren als Europa niet zelf met een gasboycott komt. Maar het Oekraïense staatsolie- en gasbedrijf zegt nu dat het zich niet zal bemoeien met de gasstroom. De bosbranden richten op veel plekken in Europa schade aan. In Spanje is een grote brand uitgebroken op het Canarische eiland Tenerife. Honderden inwoners zijn geëvacueerd. In Italië bij de grens met Slovenië zijn mensen geëvacueerd vanwege bosbranden. En ook in Griekenland breiden de branden op het eiland Lesbos... en bij het Nationaal Park Daria in het oosten van het land zich verder uit. Michael van Gerben heeft gisteravond het prestigieuze darts-toernooi World Matchplay gewonnen... Hij stond een groot deel van de finale tegen Gerwin Price achter... maar na een knappe inhaalrace pakte hij met 18-14 toch de winst. Het is de derde keer in zijn carrière dat Van Gerwen een toernooi in het Britse Blackpool wint. Het weer, het koelt af naar 18 tot 20 graden. Overdag zon, maar ook wolken. En verspreid over de dag wat buien, met in het oosten kans op onweer.